Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Een Limburgs bedrijf heeft aangifte gedaan tegen VVD Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Het bedrijf, Taurus, beschuldigt Verheijen van corruptie toen hij wethouder was in Venlo. Dat staat in de aangifte die in bezit is van Geen Stijl. Verheijen zou het bedrijf hebben tegengewerkt bij de bouwplannen voor een bioscoop in Velden. Verheijen lag al onder vuur omdat hij als provinciebestuurder voor duizenden euro's onterecht declareerde. Daar moet de integriteitscommissie van de VVD onderzoek naar doen. Het treinverkeer tussen Nijmegen en Os heeft vanmiddag een half uur stilgelegen vanwege een herdenking. Zo'n 100 mensen herdachten op het station in Wiegen dat daar gisteravond een Nijmegenaar van 32 om het leven kwam bij een ruzie. Na de herdenking werd het treinverkeer hervat, maar korte tijd later werd het toch weer stilgelegd voor politieonderzoek. Vanwege de dood van de man zijn vier mensen aangehouden. Op station Den haag Spoor is een man opgepakt die duizenden euro's zou hebben gepind met gestolen creditcards. Volgens de politie heeft de man sinds 2013 meerdere keren postzakken gestolen en haalde hij de creditcards eruit. De verdachte was volgens de politie moeilijk op te sporen omdat hij geen vast adres had. Vakbond FNV is akkoord met het massa-ontslag bij Blokker. Er verdwijnen de komende tijd 440 banen. De directie heeft de FNV ervan overtuigd dat dit nodig is, zodat de winkels kunnen blijven bestaan. Er komen steeds minder klanten bij de blokker. De vakbonden hopen wel dat er een goed sociaal plan komt. Amsterdam heeft vorig jaar voor in totaal 288 miljoen euro uitgegeven aan bouwgrond. De inkomsten zijn gestegen tot het niveau van voor de crisis in 2008. Volgens wethouder Van der Burg herstelt Amsterdam goed van de crisis. Hij zegt dat er meer reserves zijn, waardoor er de komende jaren meer woningen kunnen worden gebouwd. Het weer, het blijft droog en het vriest vannacht 1 of 2 graden. Morgen geregeld zon, in de avond meer bewolking. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANBB. Hallo. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Hou je mond dan. die kunnen wel spontaan plaatsvinden. Tot zover de verkeersinformatie. Deel 3 van Stef en Stijn is begonnen. Hallo, hallo, hallo. Stef en Stijn. Zometeen hier Alexandra Stan, helemaal uit Roemenië. Vanilla chocolate. En hier zijn de Doctors, Two Princess. just go ahead now. And if you like to just go ahead now. And if you wanna buy me flowers, just go ahead now. And if you like to talk for hours, just go met Connect Air hier bij CFM Vanilla Chocolate. En daarvoor een liedje voor een voetbalclub. Just go ahead now, Eagles. De Spindokters en Two Princes. Ah. De estafette. Ja, ehm, overkant. De vraag was, hoe lang duurde jouw eerste keer? En die vraag die gaan we stellen aan Jesse. Jesse, goedenavond. Ja, goedenavond. Jij eh, stond eh, in het telefoonboek van uh, Stijn. Ja, dat klopt. En waar ken je die meloot van? <laughs> Eh, helaas van school. Helaas van Helaas nog wel. Jullie hebben op Als je me liever niet eh, leren kennen, Jesse. oh, weet je, anders gaan jullie gewoon even het gesprek voeren. Ja, ik, wat, wat klinkt je verneukt? Is er iets aan de hand of zo? <laughs> Hij heeft carnaval gevierd. Ja, dat zal het zijn. Nee, Jesse heeft geen carnaval gevierd. Heb je geen carnaval gevierd? Je komt toch uit het noorden? Hoe kan dat nou? Ja, ik heb wel carnaval gevierd. Oh ja, maar niet op eh, de boekenbaan. Nee, oké, sorry, mijn fout. Hij is nu gewoon nog steeds brak van carnaval, of niet? Nee, niet eigenlijk. Oh. Ik ben gewoon heel ziek op bed nu. Oh, nou ja, ik wens je alvast beterschap. Hey, Jesse. Ja. Laat ik eerst een inleidende vraag stellen waar als het antwoord een nee is... dan eh, kunnen we de vraag nog niet, e-, niet eens zeg maar, stellen. Maar ben je ontmaagd? Ja. Ja. Oké. <laughs> en eh, hoe lang duurde de eerste keer? Eerlijk zijn, hè? Ja, volgens mij niet eens langer dan vijf minuten. <laughs> ja, we lachen daarom. De eerste keer. Nou, vijf minuten, vijf dat minuten. kan ik niet zeggen inderdaad. Dat is wel heel lang. En eh, hoe was het? En met wie en waar en waarom? <laughs> Ehm, met wie blijft onbekend. Okay. <laughs> hoe heet ze ook alweer? een hele gekke naam. Nee, nee, nee, nee, Stijn, doe dit niet. Doe dit nee, ik ga het niet zeggen. Eh, nou, op haar kamer, op haar bed, op haar nachtkastje. <laughs> op haar keukentafel. dat is wel een goede eerste keer. En als je het dan ja. vijf minuten af kan werken. Ja, dat is gewoon ook rennend van die trap af naar beneden. Ja, eh, precies. Hey, en eh, waarom? Was het je vriendin of was het een scharrel? Of was het iemand die je al heel lang kende, net zoals en Borg? Oh, nee. Ehm, we hadden een open dag en ja, we appten een beetje en van de komen het het was een open dag? Zij stond meteen al over. <laughs> Oké, okay, yes, hè. Hey, en... eh. waarschijnlijk. Wat, wat zei je? We waren allebei vrij, dus eh, ja. Ja, dat is... Ja, dat, dat, dat, dat gebeuren dat soort dingen. <laughs> Ja, dat is wel een goede reden. Oh, ben je vrij van school? Ja, ik ook. Laat even, laat Was het maar zo makkelijk. <laughs> er zijn ook waarschijnlijk dat, dat pingwins als die aan elkaar willen vertellen dat ze willen neuken... terwijl ondertussen iemand doodgaat aan de telefoon... dan doen ze en dan weet het vrouwtje precies hoe laat het is. Gewoon Nou, dat zou wel makkelijk dat zijn. Dat zou super makkelijk Zullen we dat gewoon morgen op school proberen? Dat we gewoon chicks aan gaan kijken alleen maar en dan ah. kijken hoe ze reageren. Dan komt er binnenkort een keer staat de politie weer. Oh, waarschijnlijk krijg je gewoon klappen voor je kop, ja. <laughs> Denk het wel hey, Jesse. Ja. Ehm, het is ehm, jouw beurt om hem door te geven, het estafette stokje. En eh, aan wie zou jij het estafette stokje uit je telefoonlijst willen doorgeven? Oeh, jezus. Ja, daar vraag ik je wat, hè? Ja, zeker. Eh, nou, doe maar eh, Frank Timmer. Frank Timmer. Dan ehm, mag je zijn nummer... Oh, volgens mij heb ik zijn nummer al. Ja, die heb, je ja, die heb ik al. Dan gaan we volgende week Frank Timmer bellen. En hem dezelfde vraag stellen. En dan ga ik aan jou nog vragen, wat denk je wat eh, zijn antwoord daarop is? <laughs> Eh, zijn eerste keer? Ja. Nou, Volgens mij was het niet langer dan een halve minuut. <laughs> niet langer dan een ja, dat, was de, dat was, de laatste keer waarschijnlijk ook niet. <laughs> dat, eh, dat was een kort stokje. Het eh, is helemaal uh, Jesse's liedje. In 4 minuten 25 all good things come to an end. <laughs> Goeie, ja, die vond, die vond ik leuk. Ja, dat is mooi. Nelly Furtado hier bij ZFM. Nou, jij vriendin is inmiddels ook ingeschakeld, ja. Eh, Roel. Ja, echt luister wil, wil je anders gewoon dat verhaal nu nog een keer vertellen? Dat nee, hoeft niet nee dat, is, dat hoeft niet. Ja, dat, Ik heb Merel nog nooit ontmoet, dus bij deze Merel moet even een keer ontmoeten. Ik zou, als, ik jou was, zou ik Merel nooit in contact brengen met hem. Het staat. Hoezo? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Oh, ik bederf al jullie geest of zo? Nou, nou, dat sowieso. Nou, ben ik ik ben in psychologische zorg dankzij jou. Maar ben je bang? ben je, zien als concurrent? Nee, natuurlijk ben ik niet oh, bang. Oh, op die manier. Oh. Met die baard? Wat? <laughs> Oh joh, maar al die meiden, die vallen Ze zegt van, eh, baard, Ja, precies, dat zegt ze inderdaad. Maar van binnen denk van, oh my god, wou dat ik zo'n baard had. Er zit een meisje bij, dus misschien kunnen we het vragen. Ja, maar hoe, hoe, zie je het over, hoe sta je tegenover baarden, Suus? Nou, ik zou zeggen smaakverschillen. Ja, <laughs> dit is zo'n nee, antwoord. Vrouwen maar, aan de macht. Maar, maar, ja, het kan allebei. Nee, ho, ho, dus. Zie je, en dit is dus waarom vrouwen niet aan de macht zijn. Hè? Het kan eh, allebei. Kan mij het schelen. Geef gewoon een antwoord. Ik, ik, hou niet zo heel erg van nee. Maar. kijk, dat bedoel ik dus. Ze zeggen allemaal dat ze er niet van houden. Maar, maar toch Stijn, is het allemaal maar heel goed staan. Stijn, heeft Christian Grey een baard? Eh, in het echt wel. Nee, dat vroeg ik in de film. In de film ik heb de film niet gezien, de film dus dat weet ik niet. Nee. ken die film. Ik heb de film nog niet gezien. Goed, mensen gaan hem allemaal bekijken. Goed. Maar ik zou wel de next Christian Grey kunnen zijn. <laughs> hey, hey, hey, eh, En Vandaag als thema Lala. Want dat is eh, nou eenmaal het meest voorkomende woordje in, um, in liedjes. Lala schijnt. Ehm, er zijn een hoop van. Wat dacht je van Natty Boy en Sam Smith? La la la. Misschien wil je die wel horen, maar misschien wil je wel voor Kabouter Plop gaan met La La La. Of heb je zoiets van mij maar Bob Sinclair met de La La Song.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 Laat het mij en Stijn weten via de mail. Stef en Stijn, Twitter kan ook, at Stef en Stijn. Ja? Ik wou even zeggen dat we even af moeten spreken. Dat als ik iets aan het zeggen ben, dat je me niet af moet kappen. <laughs> ja, maar af en toe... Elke het laatste woord komt er niet uit. Af en toe is, het zo onzinnig dat ik denk... nou, hier moeten we geen publiek geld van gaan verspillen. Dus dan blijf je even weg. Ja, natuurlijk. wij worden gefinancierd. Zeg maar, jij, die belasting die je betaalt hier in Zandvoort op producten... en deel daarvan gaat naar de publieke omroep. Nou, dus hem Zandvoort. Dus eigenlijk betaal ik mezelf. Eigenlijk betaal je jezelf. Nou, dat is een fijne gedachte. En je wordt hier niet voor betaald. Dus het is ergens in het cirkeltje gaat het mis. Nog niet. Ja, <laughs> heeft helemaal niet. Goed, zometeen oh, hier Usher en Jesse G. Kuthoer. Wat? Wat zei je tegen me? Ja, dat je een kuthoer Wat zei je tegen Suzanne? Vind ik niet aardig. I Don't Mind komt eraan van Usher. En hier is Quinten, Quintin, Quintin Quintino met Alvaro. When days are silver, the night is gold. Never forget that we're on the road to learn to live. till the break of dawn. But don't forget when. hier bij ZFM. Ja, er eh, werd net eh, heel hard gewerkt om een eh, tv aan te krijgen. Want wat is er precies op te zien vanavond? Champions League. Champions, League. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, sinds ehm, ik een programma maak op woensdagavond... ben ik een beetje gestopt met de Champions League volgen. het is ook op dinsdag, vaak. Ja, maar dat, het zijn dan <laughs> dinsdag en woensdag wedstrijden. En dan zie je maar de helft. Daar hou ik niet van. Ik heb ook van Harry Potter alle films in mijn filmcollectie of geen. Weet je wel, het moet gewoon compleet zijn. Gewoon complete Dat slaat helemaal naar. maar je hebt ook gewoon een samenvatting om 11 uur, hè? Oh, ook nog, ja. Ja, dat zijn. je kan het online terugkijken. Ja, je kan op Twitter En je was op woensdag altijd om 8 uur klaar. Ja. dat is nog niet eens begonnen. Ja, maar ik moest dat aan mijn moeder nog ophalen, hè? Ja. maar je dus hebt ook gewoon eh, NPO 1 langs de lijn. Ja, Dus je wordt even volledig... <laughs> ja, ik, dit, is gewoon helemaal klaar dit. Ja, hey, maar... Ehm, maar ik mag mijn nummer aankondigen. Nee, we gaan niet. <laughs> Ja, ja, ik wil het nog even over de Champions League hebben. Wat een kutprogramma dit zeg vanavond. Ongelooflijk. Vind je wel leuk. Nou, ja, dat snap ik wel. Oké, hier komt... Uh, of niet? Ja, zeg maar, hier komt Usher met Juicy J en I Don't Mind. Hier komt Usher met Juicy J en I Don't <laughs> Mind. en, en mind je dat dat die komt wat je liever een ander gehad? Ik had liever een ander gehad. Ja. Welkom bij dit democratische programma. Shawty, I don't mind. you dance on a pole, that'll make you a hoe, shawty. I don't mind when you work until three, if you're leaving with me, go make that money, money, money, your money, money, money. Cause I know how it is. Go handle your biz and get that money, money, money, your money, money, money. You can take off your clothes, long as you coming home, girl, I don't mind. The ballers in here tonight, they gon' buy a hundred bottles. As soon as you shake it, I know they gon' make it colossal in here. Raining is Cause shawty, you thinking them tricks that you do with your body. Got all of these niggas, they crowding around you like they seen Beyonce in here. She here, she here. You want your own and you need your own, baby. Who am I to judge? Who am I to judge? Cause how could I ever trip about it when I met you in the club? I met you in the club. I make enough for the both of us, but you dance anyway. You know I was raised in the A, shawty, I don't mine. If you dance on a pole, that'll make you a hoe, shawty. I don't mind when you work until three. If you're leaving with me, go make that money, money, money, your money, money, money. 'Cause I know how it is Go handle your biz and get that money, money, money. Your money, money, money. You can take off your clothes, long as you coming home, girl. I don't mind. No, I don't. When you get off of work, I'll be ready to go in a Rari. And when we get home, we have us our own little private party, you know. So I don't worry at all about the things they do. I say I love you anyway. You can twerk while in a split. You racking up them tips. Okay. Your body rocking, your booty popping. I'm proud to call you my bitch. They be looking, but they can't touch you, shawty. I'm the only one to get it. So just go ahead, keep doing what you doing. Shawty, I don't no. mind. Yeah. If you dance on a pole, that'll make you a hoe. Shawty, I don't no. mind. mind. When you work until three if you're leaving with me, go make that money, money, money. Your money, money, money. Cause I know how it is. Gon' handle your biz and make that money, money, money. Your money, money, money. Uh-huh. I can take off your clothes. Let's get it. Long as you coming yeah. home. Boy, Juicy J. I'm just tryna cut her up, tryna bust a nut, tryna take somebody bitch, turn her to a slut, tryna fill my cup, tryna live it up. Throw some hundreds on her ass, walk her out the club. Yeah, uh, lap dance for the first date. Better throw a few bands, that's third base. It's okay if you work late. We can still party like it's your birthday. We can still party hard in your birthday suit. Knock the pussy out the park like my name Beirut roof. Shout she just wanna tip. I just wanna see a strip. If you fuck me like you love me, shout you might get rich. Have her own cake, her own place, blowing own gas, no roll aid. When we in the bed, she like the role play. Tell a friend to join in both ways. Shawty, I don't mind yeah. if you dance on a pole. That don't make you a hoe. I don't, don't. mind. When you're working till three, if you leave with me, girl, I know you gotta make that money, money, money, oh. your money, money, money. Cause I know how it is, girl, and do you biz. Make that money, money, money, make your money, money, money. You can take off your clothes. Asje, asje, met Juicy G. I don't mind. Tijd voor de uitslag. hadden vandaag als thema La La liedjes. We hadden La La Song van Bob Sinclair. Wat ik about de plop met La La La. En Natty Boy en Sam Smith La La La. Met een overweldigend percentage van 100 Is het geworden Natty Boy en Sam Smith La La La. Gaan we even mee La La La met z'n allen. Uh. Niet iets enthousiaster. Heeft er nog niemand op Kabouter gestemd? Niemand heeft, en niemand op Bob Sinclair ook gewoon. Even met z'n allen mee La La La. Ik kan de tekst denk ik niet.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 Echt? Hoe? Oh. en dan het Meteo Consult weerbericht. Suzanne Boers. Oh, ik, ik wou je nog aankondigen, maar daar had je geen zin in. Oh, sorry. Suzanne Boers. Vanavond en vannacht helder, maar in het zuidoosten wolken en lokaal mist. Minimumtemperatuur tussen de min 2 en min 2 graden. Morgen zondag en middagtemperatuur rond de 8 graden. En vrijdag is bewolkt Periode met regen en 6 tot 8 graden. Op het eetje. Mijn verkeersupdate. Twee meldingen op dit moment. De A58 berg op Zoom Vlissingen. Tussen Rittem en Vlissingen zuidoost zuidberg. Daar een wegafsluiting komt door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. En tenslotte nog de N260 Baarle-Nassau, Gilsen en Rijen. In beide richtingen tussen de weg naar het Bungalow Park en de weg naar industrieterrein Broekakkers. Aha, leuke naam. Daar is een wegafsluiting. Komt door het ongeval. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. Dan de flitsers, op dit moment nog flink geflitst. Vijf namelijk, de A4 Den Haag-Amsterdam. Tussen Hoogmade en Rode Valensveen daar bij 24.8. De A12 Arnhem-Utrecht bij knooppunt Maandenbroek bij 105.4. De A50 Os-Arnhem ter van Nijmegen bij 150.0. En de A58 in beide richtingen Eindhoven-Tilburg en Tilburg-Eindhoven. Tussen Best en Oorschot daarbij 17.2. Voet van het gas. Wat zitten jullie te kijken als we vier meer in de zijkant nemen zijn? Nee, dat zijn we niet. Ze hebben ook een eh, versie speciaal voor roe gemaakt. Die heet gluten, maar deze heet gewoon sugar. Ah, ja, leuk. Eh, ik snap hem hoor, ik snap hem. Jij hebt een glutenallergie, hè? Ja, dat heb ik, daar, dat verhaal heb je vast nog nooit genoeg verteld. Nee, nog nooit. Dus, ehm, maar wat zijn gluten precies? Voor de mensen die dat niet weten, waar zit de gluten in? Zo, in veel. Maar vooral, eh, moet, je moet denken aan brood, pasta, pizza. Uh, ja, dat soort dingen eigenlijk. Alles van tarwe en graan. Ja, oké. dus best wel veel bier, dus. Ja, dat ja, bier. best wel veel, ja. bier. Heb je al eens bier geproefd? Ja, je hebt, glutenvrij bier. Oh, ah, kijk Maar dat is echt wel, echt wel te doen. Alleen is het verkrijgbaar. Smaakt dat dan ook een beetje hetzelfde? Of? Ja, dat smaakt precies hetzelfde. Want je, heb je ooit wel eens een gewoon biertje gedronken? als nou ja, of? ik, ik eh, ontdekte het op mijn tiende. Dus ik heb er wel een slokje van mijn vader vroeger. Maar dat kan ik me niet meer herinneren. Eigenlijk. Dat weet je. En je hebt daarna nooit ook gewoon één slok... Of, stel je zou één slok bier nemen. Gewoon bier. Ja. Hoe, hoe lastig wordt dat dan meteen? Nou, ik weet het niet, want ik heb het nooit gedaan. Maar, maar je wilt het risico niet nemen. Ik denk dat ik wel... Ja, ik word er niet doodziek van, maar je voelt, ik ga dat wel voelen, ja. Je gaat er wel last van krijgen. Halle Madrid, ja. Madrid! Ja, nou, goed, en wat natuurlijk... Eh, die gluten die zijn natuurlijk ook heel erg populair als dieet. Zo, dat is echt opkoming. En daar ben ik heel blij mee, want er komt nu steeds meer op de markt. Ja, ja dus eh, eigenlijk dankzij... Doordat mensen willen afvallen, krijg jij minder last ja, van... het is heel gezond. Eh, en nu in de Albert Heijn zijn schappen vol. En de, ja, de maar je bent ook dus nooit te zwaar geweest of zo? Nee, het is nooit, dat de zomer eraan komt dat je denkt van eh, shit. Nee, dat heb ik nog niet. Nou, dat heb ik nu wel. Daarom gaan we even sportschool. Ja, ik, eh, dat wel, ja. ik ben ook weer flink begonnen de laatste tijd. Want het wordt weer zomer en de lente weer. Het was een echt oude lullig gelul dit. Maar wat was het een mooie dag hè vandaag. Zo. maar echt. Eh, ik, heb gewoon een uur in het bos rondgelopen. Heerlijk. Ik heb ook een heerlijke dag gehad. Toen ik wakker werd was het echt een muffig, vies, onopgeruimd, smerig appartement. jij bent gaan schoonmaken. heb ik gewoon radio hard opgezet. Ik ben de hele middag... CFM natuurlijk. Poetsdoek, alles opgezet. en, en ja, op een gegeven moment was het gewoon heerlijk schoon knap van jou. Maar wat ook wel lekker is, met dit, met, met dit, soort weer... jij kan meteen strandwandelingetjes gaan maken. Ik heb vanmiddag op het strand gelopen even. Ja, lekker man. Ik moest even mijn vuilniszak wegbrengen. En dan denk ik, ja, waarom loop ik niet direct even naar het strand toe? Ja, lekker man. Heerlijk. Wat zit in die vuilniszak bij jou? Eh, ja, heel veel <laughs> makkelijke shit. en allemaal doekjes die aan elkaar plakken. Ja, ja, ja, Hand <laughs> opruimen. En een stofzuiger. <laughs> ik was bij hem. En toen had hij zijn stofzuiger tegen de kachel aangezet. Toen had hij de kachel aangezet. En toen was die stofzuiger gesmolten. Ja, maar, heb je al een nieuwe of niet? Nou, maar opa heeft hem aan elkaar geplakt, <laughs> natuurlijk. maar we konden er ook niet zoveel aan doen dat we daar niet aan dachten, of wel, Stefan? Of wel? <laughs> Lekker stilte. Goed. Oké. Okay. Het is CFM, Stef Zometeen Omi Cheerleader, ook B.O.B. komt eraan. Hier is SBMG Unana chicken op die hip-hop. Ze wil me rijden, maar we doen niet aan een pitstop. SS zo vet, ze maakt me dip hot, Doe het goed, zorg ik met spoed dat je mijn bitch wordt. Zo wine op mijn kokkie elke dag. Wine op mijn kokkie, baby, plek mijn balsa. Zo wil niet dat ik kom, maar ik ga. Zet het zo diep, volgens mij is het een straat. She say ooh la la, ooh na na na, ooh She say ooh la la, ooh na na na, ooh het shaken op die hip-hop. Man, ik pit nog en heb door dat ik geslikt word. Wist nog dat ze contact met mijn lip Op mijn dek met zo'n vieze kom komt door de lipgloss. Man, ik laat het springen, ze gaat crisscross. Schat, ik weet al lang al dat je dit zong. Ik ben horny porny, ik geef horny dog. Ik zeg de luister, maar please, die door, ik niet die. Zo wijn om mijn kokkie elke dag. Wijn om mijn kokkie, baby, plek mijn balsa. Zo en niet dat ik kom, maar ik ga. Zet het zo diep, volgens mij is het te She say, oeh la Oenan, she zei oenan, oenan, Ik zie een bitch, ik wil niet praten, ik heb geen zin. Gender uit verveling, maar doe niet aan die dating. Ze vraagt me één ding, wat ik van haar way vind. Vraag niet om mijn mening, maar wat ik van je reet vind. Ze is een tweeling, ik laat alle tweelings. Akka zo dik, ze flip de aardbeving. In beweging, ik kom hem meteen string. IJsloos, kleed oos gelijk op een ancient. Ey. Zo wijn om mijn kokkie elke dag. Wijn om mijn kokkie, baby, plek mijn balsa weet niet dat ik kom, maar ik ga. Zet het zo diep, volgens mij is het een straat. She say ooh na na, ooh na na na, ooh na na. She say ooh Gek, gek man, ik weet niet wat ik doe met er, Maar één ding zeker man, ik doe met haar. Ha, ze bak die top, geen goer met haar. Draai om, als je omdraait, ik het goed zetten. Die voeten in mijn nek vind ze goed lekker. Baby so sweet, maar ze zoet lekker. Ik zeg je eerlijk man, ik weet niet wat ik moet met haar. Maar ze wiep veel, dus een nigger moet zijn bloed testen. Zo wijn op mijn kokkie elke dag. Wijn op mijn kokkie, baby, plek mijn balsa. Zo when niet dat ik kom, maar ik ga. Zet het zo diep, volgens mij is het een She say, la la, een liedje over seks. SMBG, je weet hier. Money Je Uh, hoe moet Jang. Het... Jang. Jang. SBM Money Ik ben Jangster G. Kom Kom jij met Jensen. Ewa. Hey, ik wou net zeggen, ik doe me denken aan, Jensen. Dat vond ik altijd wel... Ja, het doet mij heel erg aan Def Rhymes denken dit. Ja, oké. dat, is wel... wel. Rhymes vond ik altijd gek. Iedereen houdt van doekoe. Iedereen houdt van geld. Die man wist het toen al. Wat een visionair. CFM. Request. Yes, yes, yes. Wat wil je zo meteen horen? Als laatste plaats van dit programma mag jij bepalen. Mail staat open, Stefan cfm en gmail.com. En um, at gmail.com komt niet door ons filter heen helaas. <laughs> Laat hem niet worden. Stef Stijn, cfm at gmail.com. Twitter kan ook, at Komt het hier in de studio binnen. Draaien we het zo meteen als het laatste woord. Zometeen hier ook nog B.O.B. samen met Bruno Mars, Nothing on You. En de nummer 1 van Nederland op dit moment. Lekker vaag. Maar een saxofoontje en daar gaat het om. Omi is hier, een cheerleader. Motivation, my one solution is my queen, cause she's this strong. let it go. to London, I've been to and you the one to blame. Beautiful girl. just how we do it. Nothing on you en daarvoor nog Omi in de Felix Johan remix. Zo kwam dat er zo uit of niet? Onstelbaar. Johan. Ja, gewoon spontaan natte poes van. CFM Request. Tijd voor de request. De laatste plaat in dit programma die is altijd voor jou, lieve luisteraar. Kan je aanvragen via steffenstein.cfm.gmail.com eh, uh, Of twitteren at Stef en deze week heeft onder andere Buddy dat gedaan. En hij wilde graag Animal horen van de Neon Trees. Gaan we voor je draaien. CFM Request. bij CFM. Stef en Stijn op je woensdagavond. Stef en Stijn. Nou, dat was hem weer. Even, dames en heren, applausje voor Roel Smit en Suzanne Boer dank jullie wel voor het erbij eh, staan eh, deze avond. Dat is leuk. Ik vond het ook leuk dat jullie er weer waren. Ja, toch? Ja. Op En uh, Stijn Duursma, ook jij weer bedankt natuurlijk. <laughs> Geen probleem. Geen probleem. <laughs> Ja, wat zei je? Nou? Ik mag geen normale soep, toch?